7 uur. ook Thijssen met het NOS-journaal vennootschapsbelasting naar de prullenbak. Wiepes wil dat de vennootschapsbelasting naar beneden gaat... om zo beter te kunnen concurreren met andere Europese landen. Volgens de PvdA heeft Nederland al een uitzonderlijk laag belastingtarief. De Amerikaans-Iraanse journalist Jason Rezaian klaagt Iran aan. Rezaian beschuldigt Teheran van gijzeling, marteling en terreurdaden. De journalist zat 544 dagen vast in Iran en kwam begin dit jaar vrij. Hij werd naar verluid verdacht van spionage, al kwam daarover nooit duidelijkheid. Teheran heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. Verschillende partijen die bij de discussie over Zwarte Piet zijn betrokken... roepen samen met minister Asser op tot kalmte en een beschaafde en respectvolle dialoog. In een gezamenlijke verklaring, die onder meer is ondertekend... door de stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam... het Surinaams Inspraakorgaan en de gemeente Maasluis... staat dat de partijen het belang van het kind centraal stellen. Het ongeluk in augustus bij Harlingen, waarbij drie opvarenden van een klipper omkwamen, kwam door een mast die zwaar was verrot, schrijft de Leeuwarden Courant, op basis van een tussentijdsrapport van Duitse onderzoekers. De onderzoekers waarschuwen eigenaren van charterschepen nu om te controleren of bij hen ook houtrot is ingetreden. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet vooralsnog geen aanleiding om te waarschuwen. Steeds minder Nederlandse koeien staan in de wei. Vorig jaar mocht 65% van de melkveekoeien naar buiten, meldt het CBS. Een jaar eerder lag dat percentage nog op 69% en tien jaar geleden ging 80% van alle koeien naar buiten. In typische veenweidegebieden in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland staan melkkoeien gemiddeld het vaakst in de wei. Het weer, brede opklaringen.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 Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer, 20 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen eh, industrietrein Plaspoel-Polder en Dorp 6 kilometer file. Op de A7 Hoornzaandam bij Purmerend Noord 4 kilometer file. A9 Alkmaar Amstelveen 5 kilometer bij knooppunt Beverwijk. Op de A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht West 5 kilometer. Door een kapotte auto op de A16 Breda Rotterdam staat tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 5 kilometer file. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. A27 Breda-Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond ook 4. En 10 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Stad Nulde en Knoop het Hoevelaken. Op de N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden 4 kilometer.